De drie hadden in 2007 een illegaal pokertoernooi georganiseerd. De rechtbank oordeelt dat pokeren geen kansspel is, maar vooral een behendigheidsspel. Het OM gaat mogelijk in hoger beroep. De achtjarige asielzoeker Dennis uit Utrecht en zijn moeder uit Kenia mogen in Nederland blijven. Staatssecretaris Teven heeft gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft opnieuw naar de zaak gekeken en vindt dat voor de jongen individuele, bijzondere omstandigheden gelden. Dennis valt niet onder het kinderpardon dat vorig jaar is ingegaan, omdat hij niet zijn hele leven onafgebroken onder rijkstoezicht heeft gestaan. De jongen is in een asielzoekerscentrum in Nederland geboren en gaat naar school in Utrecht. Een petitie om Dennis in Nederland te houden leverde 35.000 handtekeningen op. Minister Ascher vindt de uitkomst van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over leeftijdsdiscriminatie heel ernstig, maar hij vindt dat burgers daar zelf iets mee moeten doen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een derde van de werkzoekenden tussen 55 en 64 denkt dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Vooroordelen moeten worden geslecht door in de praktijk te laten zien dat ze niet waar zijn. Dat moet de samenleving zelf doen, dat kan niet vanuit Den Haag worden afgedwongen, zegt Ascher. Hij wijst erop dat de overheid al verschillende maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie heeft genomen. Apothekersorganisatie KNNP wil dat patiënten die medicijnen van de Indiase geneesmiddelenproducent Rambaxi gebruiken, kunnen overstappen naar medicijnen van een andere fabrikant. Zorgverzekeraars zouden die alternatieven moeten vergoeden. Volgens de KNNP komen er bij de apothekers veel vragen binnen van verontruste patiënten. In Amerika zijn medicijnen van Rambaxi van de markt gehaald na gesjoemel met testresultaten. De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat niet nodig. Uit steekproeven zou blijken dat de medicijnen in orde zijn. Het weer bewolkt in het westen en zuiden lokaal een bui, ook zon. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen wisselend bewolkt tegen de avond regen. In het noorden en oosten sneeuw en het wordt dan 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2, bij Inbrugge 2 kilometer. De A13 naar Rotterdam klein Polderplein 3... A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 12 kilometer vanaf Papendrecht.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 Euro Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM. Jaargang 24 alweer van de hitlijst, aflevering 3 van 17 januari 2014. 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat zijn de statistieken voor deze week. de Golding Burn na 14 weken uit de lijst verdwenen. Lady Gaga Applaus stond er 13 weken in. En ex nummer 1, Jason Rulo en 2 Shane, Talk Dirty, ook na 13 weken. En Jesse It's My Party, verdwijnt na 10 weken uit de lijst. snelste stijger die kwam vorige week binnen op 40, schiet deze week omhoog naar 30. A Great Big World, samen met Christina Aguilera, Say Something. snelste daler, dat was John Legend. Made to Love zakte van 22 naar 34. En langs genoteerde vonden we op 38. Katy Perry en Roar, ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Paus Gregorius XI die zegt in Rome vanaf dat moment Vaticaanzetel voor de paus is. Dat was in 1377 op 17 januari. 1912, de Brit Robert Falcon Scott die bereikte de Zuidpool een maand later dan zijn rivaal Ronald Anderson.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 Vijf plaatsen winst in de vierde week. Gavin DeGraw. Make a move. Hey, from the first time that I asked your name. It's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on and it's all because of you. We could get it going like one, two, freeze. Put up your hands and surrender under Zes weken ondertussen in de lijst van Europa. De Killers en Shut at the Night hier op CFM. in die zesde week gaan ze omhoog. Vorige week nog op 23, deze week terug te vinden op plek nummer 16. Daarvoor Gavin Graw en Make a Move in zijn vierde week omhoog van 24 naar 19. Dit is de nieuwste single van Celine Dion. Zes weken geleden kwam zij de lijst binnen. Vorige week stond ze op nummer 20. Deze week klimt ze zes plaatsen, komt terecht op nummer 14. Love Me Back to Life. can so op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. is the rhythm of the night, the night, oh yeah. A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion this soul to be loved but never loved, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved. So this is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone. used to, but I know what's right for you. En de nummer 11 van deze week. Nemen wij de tijd om even rustig achterom te kijken naar hoe de top uh, eh, 20 tot en met de 11 eruit ziet. Conor Maynard, Are You Crazy, zakt 4 plaatsen in de 11e week naar 20. De 5 plaatsen winst voor Kevin DeGraw, Make a Move in zijn vierde week. Vorige week nog op 13, deze week terug te vinden op nummertje 18 in de 10e week. Uh, James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You. Coldplay en Atlas. 13 eh, weken in de lijst. Vorige week 14, deze week 17. The Killers Shut at the Night staan 6 weken in de lijst. Vorige week nog 23, deze week terug te vinden op 16. En Lord en Royal staat nu 10 weken in de lijst. Zakt drie plaatsen naar nummertje 15. Celine Dion, Love Me Back to Life. En haar zesde week gaat zij 6 plaatsen omhoog naar nummer 14. One Direction, Story of My Life. 9 weken in de lijst, zakt het van 11 naar 13. Bastille of The Night hoorde je ook voorbij komen. In hun vijfde week alweer. Van 19 omhoog naar 12. En van 15 omhoog naar 11 in de vijfde week. Dat gaat Gary Barlow en Let Me Go. Dan gaan we de top 10 in. Doen dat niet meteen met de nummer 10. Die slaan we even over. Want die zakt van 5 naar 10 toe in de achtste week. Dat was Sia Elastic Heart. Katy Perry gaat omhoog. is nu Katy Perry. Vorige week nog op 10 en deze week omhoog naar nummer 9. Deze week één zitten blijven. Die is voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. In de achtste week, vorige week 8 en deze week ook terug te vinden op nummer 8 in de lijst van Europa. Yeah, baby, I in the chick go with. Wish that I never did. Uh, freaking perfect and 5 foot 10. Just wanna punch your lips. wanna do that, that. Eh? Make a wish, girl. Yeah, imperfections. Give your staat hij daarmee 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6. Deze week moet hij genoegen nemen met plek nummer 7. En omwille van de tijd moeten wij door met de volgende. Die stond vorige week nog op 9. 7 weken in de lijst, nu op 6.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 En nu moeten ze genoegen nemen met een vijfde plek. Eminem en Rihanna, de monster. In hun negende week zakken ze van 1 naar 5 toe. Eén plek onder hun en nu één plek boven hun. Dat is a Little Mix. Die stond vorige week nog op 2, deze week op 4. Acht weken in de lijst van Europa. Straks op 3 trouwens Robbie Williams, Go Gentle. Hey baby. twee plekken omhoog komen ze terecht op een nummertje 2 dus. Robbie Williams, Go Gentle daarvoor, ook zes weken in de lijst. Hij ging van 7 omhoog naar 3. En deze dame, die stond vorige week nog op 3 en deze week op nummertje 1. Zeven weken in de lijst van Europa. ik blijf erbij dat die cover van er wel heel mooi is. Lily Allen, Somewhere Only We Know.